Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De piek van 38 coronadoden in één dag is in werkelijkheid veel minder groot. Van die meldingen bij het RIVM komen er 21 van de GGD IJsseland. En die zegt dat er in de afgelopen week in die regio maar één persoon aan corona is overleden. De verwarring zou zijn veroorzaakt door een administratieve inhaalslag van het afgelopen half jaar bij de GGD IJsseland. Als dit aantal wordt afgetrokken van de 38 doden die het RIVM vandaag melden... blijven er 17 overlijdens over. En dat zijn er iets meer dan gemiddeld. Het aantal besmettingen liep op met ruim 2700... en het aantal coronaziekenhuisopnames met 29. De politie in Londen is bezig om een protest tegen coronamaatregelen te stoppen. Duizenden mensen demonstreren op Trafalgar Square protest was toegestaan op voorwaarde dat de betogers genoeg afstand zouden houden, maar dat is niet gelukt. En daarop is besloten de betoging te stoppen. De man van 18 die gisteren werd aangehouden na een mesaanval in Parijs... heeft bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd. Dat melden Franse media. De man uit Pakistan zou ook hebben gezegd dat de herpublicatie van Mohammed-cartoons... door het satirische tijdschrift Charlie Hebdo hem tot zijn daad hebben gedreven. Bij de mesaanval raakten twee mensen gewond. Amerikaanse rivierkreeften in Nederland moeten gezamenlijk worden aangepakt, vinden de meeste gemeenten. Ze willen dat de landelijke overheid daarom een rivierkreeften taskforce begint. Eigenlijk hoort de Amerikaanse rivierkreeft hier niet thuis. Ze zitten vooral in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland... en beschadigen daar waterplanten en waterkeringen en verdrijven vissoorten. Op de WK wielrennen in Italië heeft Anna van der Breggen de titel gepakt in de wegwedstrijd. De Nederlandse won na een solo van meer dan 40 kilometer. Titelverdedigster Annemieke van Vleuten pakte zilver... en de Italiaanse Longo Borghini werd derde. Van der Breggen werd donderdag ook al wereldkampioen tijdrijden. Het weer wisselend bewolkt en vanavond vanuit het noordoosten regen.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 big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, now this blueberry fango. One false move and we straight to showing shit. Two small bands just to take you out real quick. Three more hoes, pull up on fucking shit. That's how it goes. Big bands, I'm coming shit. Three O, clipping my knee toes, Gucci Valentina. She on go, your bitch for the team, uh. Cause you know your bitch want a winner. I just went back to my city, and you know they all fucking with me. But it ain't safe, pose with me. I'ma chase bands to the Emmy. Bad bitch, if she do what I say so. Two big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, out a blueberry fango. My phone's moving and we straight to the. Small bands just to take you out real quick. Three more hoes. Pull up on fucking shit, that's how it goes. Big bands, I'm coming straight. One bad bitch, if she do it, I say so. Two big 40s and a big ass Draco. Three more men on my day go. Put up a phone, not a blueberry fango. One false move and we straight to showing shit.